Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn tientallen Koerden aan het demonstreren. Ze vragen aandacht voor het lot van Koerden in Zuidoost-Turkije... waar het Turkse leger al een dag of tien bezig is met een offensief. De Haagse politie zegt dat er 18 betogers zijn aangehouden... omdat die het gebouw van het ministerie waren binnengegaan terwijl dat was verboden. Vooral uit de Turkse stad Silvan komen alarmerende berichten van Koerden... over optreden van het Turkse leger... De regering en het leger zeggen dat ze in het zuidoosten van het land jacht maken op strijders van de terroristische beweging PKK. Het CDA steunt het belastingplan van het kabinet. Het is nog niet duidelijk of ook D66 dat doet. Als D66 voorstemt, dan is er een meerderheid in de Eerste Kamer. Premier Rutte zei vanmiddag dat VVD en PvdA geen akkoord hebben bereikt met de oppositiepartijen over het belastingplan. In het plan wordt 5 miljard aan lastenverlichting verdeeld over werkenden en niet-werkenden. Volgens Rutte waren de wensen van de oppositiepartijen niet allemaal verenigbaar en zijn sommige plannen onwenselijk omdat ze banen kosten. Als de Eerste Kamer nee zegt tegen het belastingplan, dan blijft Nederland ermee zitten dat de lastenverlaging niet doorgaat, zei Rutte. In de Belgische plaats Riemst, vlakbij Maastricht, zijn kinderen onwel geworden nadat ze hadden gezwommen. Er bleek te veel chloor in het bad te zitten. Sommige leerlingen hadden last van irritaties aan luchtwegen en ogen. Het voorzorg zijn tientallen kinderen naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Waarom er zoveel glooi in het Belgische zwembad zat, wordt nog onderzocht. Het weer. In het noorden en oosten nog een paar buien, plaatselijk met onweer. De wind trekt flink aan, tot stormachtig aan de kust. Mogelijk ook zware windstoten.